spoedige start. Kirsten Klomp met het NOS-journaal is ingegaan. De maatregel geldt alleen voor rebellen die politieke misdaden hebben gepleegd. Varkstrijders die worden verdacht van moorden en martelingen blijven wel vastzitten. De Vark heeft zelf ook maatregelen genomen in verband met het vredesakkoord. De leiding stuurde vijf commandanten weg omdat ze hun wapens niet wilden neerleggen. De tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders integreert nauwelijks sneller dan hun ouders. Dat blijkt uit onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Niet-westerse migranten doen het wel beter op school. Zo maken ze de CITO-toets steeds beter en ze stromen vaker door naar HAVO-VWO en de universiteit. Toch is er nog steeds een grote achterstand van migranten op de arbeidsmarkt. Ruim 15% van de niet-westerse migranten heeft geen werk. Dat is 10% meer dan bij autochtone Nederlanders. Meer dan een miljard mensen die Yahoo gebruiken zijn slachtoffer geworden van een hack. Drie jaar geleden hebben hackers ingebroken bij het techbedrijf en gegevens van ruim een miljard gebruikers gestolen. Het gaat om namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata en wachtwoorden. Yahoo weet niet wie erachter zit. Een paar maanden geleden maakte Yahoo ook al een grote hack bekend, nu was in 2014. Toen werden 500 miljoen accounts gestolen. En net als toen zou er dit keer geen credit of creditcard of bankgegevens zijn gestolen. Treinmachinisten moeten voortaan toeteren als ze de gevaarlijke overgang in het Groningse Winsum naderen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Dat was aangespannen door omwonenden, vrachtwagenchauffeurs en nabestaanden van twee mensen die in 2014 bij de overgang om het leven kwamen. De afgelopen jaren zijn er vaker ongelukken gebeurd. Vorige maand ontspoorde er een trein na een aanrijding met een melkwagen. Het weer in het noorden bewolkt. Lokaal kan mist ontstaan. Het is een graad of drie. In de loop van de ochtend lost de mist op en breekt de zon door.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 ja Ya allemaal fijne dagen en...